uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Fidel Castro lijkt positief over de verzoening tussen de Verenigde Staten en Cuba. Hij vertrouwt de Amerikaanse politiek niet, zegt hij, maar dat betekent niet dat hij tegen een vreedzame oplossing van het conflict tussen beide landen is. Dat citeerde de Cubaanse staatstelevisie gisteravond uit een brief van Castro. Eind vorig jaar kondigde president Obama aan de verhoudingen met Cuba te willen normaliseren. De brief is de eerste open openbare stellingname van Castro sinds die toenaderingspogingen. Vanaf dit moment geldt in New York een algeheel rijverbod vanwege de sneeuwstorm die wordt verwacht. Niemand mag de weg op, ook het openbaar vervoer niet. Het is de eerste keer dat het openbaar vervoer in New York stil ligt als gevolg van overvloedige sneeuw. Overtreders riskeren een boete van 300 dollar. Het verbod geldt niet voor de hulpdiensten. Het Haringvliet moet een toeristische trekpleister worden. Zes organisaties krijgen van de Postcode Loterij een miljoenen donatie om het gebied ten zuiden van Rotterdam een natuurgebied te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk witsnuitdolfijnen gaan rondzwemmen. Het Haringvliet was vanwege de deltawerken sinds de jaren 70 afgesloten van de Noordzee. Over drie jaar gaat het weer open. Op de Australian Open hebben twee Russische tennisters zich geplaatst voor de halve finales. De als tiende geplaatste Jekaterina Makarova won verrassend eenvoudig van de nummer drie van de wereld, Simone Halep. En Maria Sharapova klopte de Canadese Eugenie Bouchard zonder al te veel moeite. In de halve finales spelen Makarova en Sharapova tegen elkaar. In het dubbelspel bereikte de Nederlandse Michael Krajcek de halve finales met haar Tsjechische partner Strik Kova was ze in de kwartfinales in drie sets te sterk voor het Amerikaanse koppel Cops Jones en Spears. Het weer, er kan een bui vallen. Landinwaarts is het 0 tot 2 graden. Er is kans op gladheid. Aan zee is het 4 graden. Overdag schijnt af en toe de zon en is er een enkele bui. En dan wordt het 5 tot 7 graden.